uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In vijf ziekenhuizen in Noord-Holland gaan geplande operaties en afspraken niet door vanwege een grote ICT-storing. Door de storing kunnen de vestigingen van de Noordwest ziekenhuisgroep niet bij de patiëntendossiers. Ook kunnen medewerkers niet bij de contactgegevens van de patiënten, waardoor afspraken ook niet afgezegd kunnen worden. Het gaat om afspraken bij polyklinieken en afdelingen zoals radiologie en nucleaire geneeskunde. De spoedeisende hulp is wel open. Vorig jaar zijn 360 asielzoekers verdwenen uit de opvanglocaties voor gezinnen. Dat meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Onder hen zijn 210 minderjarigen. Het gaat om een toename van 20 ten opzichte van 2017. De asielzoekers kiezen in de meeste gevallen voor een leven in de illegaliteit... uit angst voor uitzetting naar hun land van herkomst. Volgens Vluchtelingenwerk proberen de asielzoekers het soms in een ander land... of ze vinden onderdak bij familieleden of landgenoten. Tegen het oplichtersduo Henk en Jolanda, dat vorig jaar bekend werd als de Eetpiraten, is ruim 60 keer aangifte gedaan. Vandaag staan ze voor de rechter. De gedupeerden eisen samen 20.000 euro terug van het tweetal. Het oplichtersduo at en sliep in 20 hotels en bed and breakfasts zonder te betalen. Ook lichten ze ruim 40 particulieren op. Ze deden zich onder meer voor als bekenden van hun slachtoffers en leenden dan geld. Rotterdam begeleidt slechts één op de tien werkloze jongeren succesvol naar werk of school. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer komt dat deels doordat sommige werklozen het gemeentelijke jongerenloket niet kennen. Anderen gaan er niet heen omdat ze bijvoorbeeld denken dat ze er niet goed geholpen worden. Ongeveer een derde van de jongeren stopt al in de eerste vier weken van het begeleidingstraject. In die periode zoeken jongeren verplicht zelf naar werk of een school. Ook daarna haken nog regelmatig jongeren af omdat ze ontevreden zijn. Het weer, er trekken wolkenvelden over en lokaal kan een spat regen vallen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen gaat het later op de dag regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland beginnen ook de laatste ochtendspitsfiles op te lossen. Op de A1 Amersfoort Amsterdam moet je nog even op de rem bij Naarden en bij Knoop het Watergraafsmeer. Op de A6 Lelystad Muiden is de spitsstrook vanochtend dicht gebleven. En daarom tussen Almere Stad en Knoop het Muidenberg nog wat langzaam rijdend verkeer. Op de N203, de weg Alkmaar Amsterdam, rijdt het langzaam bij Westgrafdijk. Daar ben je wel een kwartier mee kwijt.